geheer, me gedaan, me geheer. Overal, me geheer, me gedaan, me geheer. op het doek. Kende muggen in mijn tent, ze wachten, willen steken. stay good?